Waterwalgemoed met het NMS Journaal. Dat de prinsessen Amalia en Alexia langer in Griekenland zijn gebleven... is volgens premier Rutte een privézaak, zegt hij in reactie op het nieuws... dat de twee pas afgelopen dag zijn teruggekomen. De koning, koningin en jongste dochter Ariane vlogen zaterdag al terug... na ophef over hun vakantie in coronatijd. Volgens de e VVD waren er niet genoeg tickets om het hele gezin zaterdag terug te vliegen. De Radboud Universiteit en ziekenhuis Radboud UMC in Nijmegen mogen zich niet langer katholiek noemen. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft het predicaat ingetrokken... omdat ze vinden dat ze te weinig invloed hebben op de toezichthouder van beide instellingen. Nu worden alle bestuursleden van deze Stichting Katholieke Universiteit nog door de bisschoppen gekozen. In de toekomst mogen ze nog maar één bestuurslid voordragen. Volgens de bisschoppen is dat een te grote beperking. Zeker 40 horeca-medewerkers in Drenthe en Groningen vullen bij een coöperatie van zorgorganisaties formulieren in of ze schenken koffie. Ze worden door hun werkgever en de coöperatie samen betaald. Actis, de branchevereniging van zorgorganisaties, wil dit initiatief landelijk gaan doorvoeren. Een Amerikaanse ruimtesonde heeft met succes het oppervlak van een planetoïde bereikt... die op een afstand van zo'n 330 miljoen kilometer van de aarde door de ruimte zweeft. Of, de ook, of het de zonde ook is gelukt om daarbij ruimtegruis van de planetoïde op te zuigen... is waarschijnlijk pas over een week duidelijk. Omdat de planetoïde uit dezelfde soort rotsblokken bestaat als de aarde... is de hoop dat het onderzoeken van het gruis meer vertelt over het ontstaan van de aarde. Als het ruimtegruis is opgepikt moet het eind 2023 aankomen op aarde.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 Oh. van Zandvoort, op 106.9 VFM. here today because I'm having a problem. que hay atrás, que nos vamos en un viaje escondido. Nos vamos pa' trucks en y allí calmamos las canas. Suéltate conmigo, mamá, que ya no hay marcha atrás. Una noche sin ti, no es tan fácil, baby, que yo soy pa' ti, y tú eres pa' mí. a little girl. be y'all. out and step the whole night through. Step oh, in the name of love. I'm gonna.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 In the name of love. Yeah. in the name of love. See, I know there's somebody breaking out the champagne thing. One thing's for sure. I'm gonna put on my dancing shoes. Then I'ma yeah. hit the door and go out and step the whole night till somebody else gets up.